4 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer... tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. De Arabische zender Al Jazeera en persbureau AP melden zeker zeven doden in Gaza-stad... na een Israëlisch bombardement op een huis. Het Israëlische leger zegt op Twitter dat het kantoor van een hoge Hamas-commandant is gebombardeerd. Het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden in Zuid-Israël ging vannacht het luchtalarm af. In Ashdod en Sderot, vlakbij de Gazastrook, richten raketten aanzienlijke schade aan. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. China heeft voor het eerst een ruimtevaartuig geland op Mars... meldt het Chinese staatspersbureau op basis van de Chinese ruimtevaartorganisatie. De Tianwen-1 landde rond kwart voor twee Nederlandse tijd. Het ruimtevaartuig heeft ook een Marskarretje bij zich. China is na de Verenigde Staten pas het tweede land... dat een zachte landing op de rode planeet weet te maken. Van een aantal landen en gebieden in is het reisadvies veranderd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onder meer Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen geldt nu code geel. Dat betekent dat reizen naar deze plekken niet langer sterk wordt afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat reizigers uit Nederland wel goed op de hoogte moeten blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen. Na een klopjacht van vier dagen heeft een Fransman die wordt verdacht van een dubbele moord zich overgegeven. De 29-jarige man had zich verstopt in de bossen van de Cevennen nadat hij zijn baas en een collega zou hebben doodgeschoten. Hij zou een conflict met zijn werkgever hebben gehad over zijn rooster. Het weer. Ochtends eerst droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het zuiden buien. Lokaal met onweer. Voor de buien uit wordt het 14 tot 16 graden.